Jobboot met het NOS Journaal. De Verenigde Naties maken zich grootstijging op aarde. Het temperatuurrecord wordt al een jaar lang elke maand gebroken. En dat is sinds de metingen in 1880 begonnen niet eerder voorgekomen. In april was het 1,1 graden Celsius warmer dan het gemiddelde van de vorige eeuw. Het was daarmee wereldwijd de warmste april ooit gemeten. In Bagdad zijn demonstranten opnieuw de zwaar beveiligde groene zone binnengedrongen. Dat gebeurde eind april ook al. Toen werd het parlementsgebouw bestormd. Nu zouden betogers het kantoor van premier Al-Abadi hebben bestormd, meldt de BBC. Veiligheidstroepen hebben traangas gebruikt en zou met scherp zijn geschoten. Onder de demonstranten zouden enkele zwaar gewonden zijn. De protesten zijn gericht tegen de Irakese regering die weigert hervormingen door te voeren. Europese veiligheidsfunctionarissen hebben gezegd dat er geen mensen aan boord van de neergestorte Egyptische Airbus waren die op een zwarte lijst stonden. Zulke lijsten worden door onder andere de VS en de EU gebruikt om terroristen te weren. Vanmiddag werden in de Middellandse Zee wrakstukken, een lichaamsdeel en bagage van passagiers gevonden. Volgens de Griekse minister van Defensie dreven de stukken zo'n 300 kilometer ten noorden van Alexandrië. In het gebied wordt nu vooral gezocht naar de zwarte dozen van het toestel om de oorzaak van de crash te achterhalen. Er komt in de Europese Unie een zogenoemde noodrem voor het visumvrij reizen. Als landen zoals Turkije of Oekraïne misbruik maken van het reizen zonder visum, dan kan Europa de visumplicht snel weer invoeren. Dat hebben de Europese ministers van Justitie afgesproken. De noodremprocedure werd bedacht door Frankrijk en Duitsland... nadat veel landen kritiek hadden op de nieuwe visumregels. Er bestaat angst dat als burgers eenmaal zonder visum door de Europese Unie mogen reizen... er geen weg terug meer is. Het noodremplan moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en door de lidstaten. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen bewolking en af en toe een beetje zon. Het wordt morgen tussen 20 en 24 graden. Zondag weer kans op buien en daarna minder warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog veel vertraging op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Everdingen en Del nog 10 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend Zuid 7 kilometer en drie kwartier vertraging. Er zijn er twee rijstroken dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Knopend Gorkum 5 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ja, welkom ZFM Beachmasters. Welkom to the weekend, we zijn er weer. Het is deze vrijdagavond 20 mei. Aflevering 26 van ZFM Beachmasters. Welkom to the weekend. En ik ben vandaag niet alleen, nee, nee, nee, nee. Ik ben vandaag met Iron Vossen. Iron Vossen, ja, ja. Dat is een tijdje geleden, hoor. Ja, ah, hallo jongens. Hallootjes. Jezus man, we hebben, we hebben je gewoon gemist. Ja, ken het dan, met Mij. Ja, dat is gewoon lang geleden. Hé, hey, aflevering 26 en jij bent er nu pas weer bij. Ja, druk schema, hè? Ja, dat hoort er ook bij. Hey, eh, wat gaan we vandaag doen? Twee uurtjes lang zie je van Beachmasters. Zonder Tim en zonder Justin. Waarom? Ze moeten Lekker werken. Lekker rusten. Nee, nee. Eh, eentje moet studeren, eentje is aan het werk. Dus, maar eh, we gaan Tim natuurlijk inbellen, want we hebben nog een klein stukje race report. En ja, voor de rest, nou, we zien wel wat we gaan doen. We gaan er knallen en misschien komen er nog wel mensen. En het is natuurlijk welkom to your weekend. Dus wij gaan uh, eh, beginnen het eh, weekend in met Face DJ Ruud, Dirty Caps, Weekend, Futuring, Shark, Kraantje Papi het is weekend. Maar ik weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa is wat ik zoek. Okay. Er zijn dames in het tent en mijn zakken zitten goed. Ja. We knallen wat flessen en de shotjes zijn zoet. Oh, het is weekend, weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa is wat ik zoek. Er zijn dames in het tent en mijn zakken zitten goed. in mijn system, man. Lam in de club, mijn hand op een kut, mijn dollar op Instagram. Wow. Insta message, wow. de bar gevuld met wat flesjes. Wow. Insta DM, dip wat natte vingers in M. Al mijn kippertjes die gaan hem. Wil vanavond naar de reppen, want ik ben met Vista Broody, Mr. Shakes en Dirty Captain. Want je weet ik word een flesje, ja je weet ik ga voor pasta. Want ik koop mezelf kapot en boek up in de Novo Astra. Yeah. Yeah. What up, shit? Second het I got this. Hey, jij doet het. Zeg, lijkt op je I got this. we cruising, Spanish shake. Sturgis, last one, the gaggers over weekends, is are more biblisch. give there, zo vision, liedje en your vol in met wat bitches. I'm playing my shit. Switch lanes, 220 mensen scherp, switch blades. Zwitserse klok, 100 post, die is Swiss. Nee, moet je cry baby, omdat ik zit op chips. Hey, wij gaan super lekker man en jullie zijn bitch mate. Gaatje Babyface, DJ Rut, is hier in de dirt. Cat murder op de dansvloer als ik binnenkom met een zoek. Pissa, pissa, pissa, pissa, pissa is wat ik zoek. Bello je vriendinnen, want je boy staat op de stoep, yeah. wat wat en En het zal er zeker vanavond gebeuren, want het is weekend. Ben je klaar met je eindexamen? Stop ermee, ga naar huis, ga naar de kroeg, maakt me niks uit. Maak er een leuke dag van, want het is gewoon weekend. Jij hebt trouwens examen. Ah oh nee, je hebt geen examens, of wel? Ik heb geen examens. Volgend jaar pas. Ja, jammer hè? Nou, je kan er maar beter van af zijn, zeg ik altijd maar. Ja. Nee, eh, ik heb net heel veel van die berichtjes gehad. De helft van de examens zijn al klaar. De heel, heel, veel mensen hebben al zomervakantie. de BAFA begint volgende week. Nee jongens, dat zijn vandaag al examens. Ja, maar volgende week de laatste twee. Oh ja, nou maakt me eigenlijk al heel vrij weinig uit. Het is eh, mijn school. Nee, uh, in ieder geval succes met je examens. Maak er nu even een leuk feestje van. wij gaan gewoon lekker een uitzending proberen te maken vandaag. En we beginnen ook met Oliver Helders met Bunny Dance. Verzoeknummers mogen via ZFM Beachmaster op de Facebook. Via de e-mail zfmbeachmaster.gmail.com of bel op naar de studio 023 57 93093. Dit is Oliver Heldens met Bunny Dent. I'm so fly. Navy Pro, I'm So Fly. En daarvoor die Oliver Helders met Bunny Dance. En natuurlijk, wat hebben we allemaal te doen nog vandaag? Ja, we hebben nog wat evenementen. Ik heb er in totaal nog, uh, even kijken, drie stuks voor jullie voor dit weekend klaar liggen. En het is weer allemaal bij op Bloemendaal aan Zee. Het zal eens een keer niet zo zijn. En eh, wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk het weer en het verkeer eh, om het half uur, dus om half acht en om half negen. Guilty Pleasure, die komt er ook zeker weer deze week. Die hebben vorige week even een keer een weekje moeten overslaan. En met een beetje geluk nog om kwart voor negen een klein stukje race report van Tim Koemans. En eh, wat hebben we nog meer? Ja, even kijken. Ik denk eh, gezelligheid, gezelligheid, hoeren en heel veel muziek. Want daar draait natuurlijk om bij van Beachmaster Zeker bij Welcome to the Weekend. Wij gaan gelijk gewoon lekker verder met eh, Jonas Blue, Fast Car featuring Dakota. Hier komt hij.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 Live tonight, die this way. shelter. Baby, house I live in the suburbs. You got a fast car. See, fast enough, you fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way.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 so phenomenal. Timberlake met Can't Stop the Feeling. Ja, hij staat trouwens bij de Euro op nummer 1. Ja, ja. ja je bent er zo lang niet geweest. Je weet niet eens meer hoe het werkt hier. Jawel. Jawel? Weet ja, zeker? Tuurlijk. Hey, eh, je bent er weer naar een eh, weekje of eh, wat zal het zijn? Drie. Vier. Drie, vijf, acht, twee maanden? Maandje. Je bent hier zeker een anderhalve maand niet geweest. Ja, na, met mijn stage ben ik hier nog geweest. Nou, ik weet het allemaal niet meer. in ieder geval, eh, je bent er weer, dus je mag ook weer eens een keer het weer gaan doen. Dus eh, het weer van Meteogroep ligt in handen van Iron. Het weer van Meteogroep. Voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht een mix van wolkenvelden en opklaringen. Later vannacht in het noordwesten en westen wat motregen. Het wordt minimaal 9 tot 12 graden. Morgen wordt het met een zuidelijke wind van 18 tot 25 graden. Lekker warm. Maar het is tamelijk bewolkt en verspreid valt soms... En verspreid valt soms een bui. Af en toe breekt ook de zon even door. Zondag veel bewolking en eventuele stevige buien. Lokaal met onweer en vele regen. Daarbij middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Dankjewel Iron. En ik heb helaas weer wat files voor jullie. Nee, staan er maar twee. Op de A2 Utrecht-Sertogenbos, uh, eh, 33 minuten traag tussen Beest en Waardenbrug. Waarom, waarom, waarom? De rechte rijstrook is defect door eh, een paar voertuigjes. Eh, er staat een file van 8,1 kilometer. Op de A7 Zaandam-Horen. 35 minuten vertraging tussen knooppunt Zaandam en Weide voor Bormer. Filevervorming gemiddeld snelheid 10 km per uur. Ongeval twee rechte rijstroken afgesloten. En eh, mocht jij nog in je auto zitten en je rijdt nog steeds harder dan 130 waar je niet harder mag... dan zal ik even op, oppassen op de A4 bij nieuw op hectometerpaal 21.0. En op de A27 Legmond Almere Breda op hectometerpaal 50.2. En als je ergens in Staphorst rijdt op de A28 zal ik ook even oppassen. Want bij de 114.6 staan ze ook gewoon. Het is allemaal zo duur. En tot slot heb ik er nog twee staan. Eentje op de A58, Tilburg, Eindhoven, Vlisslingen. op eh, hectometerpaal 37.9. En op de A67 bij Deunen. Bij eh, het traject van Venlo Eindhoven op hectometerpaal 53.1. Het kost zoveel geld om daar 130 eh, te rijden als je er niet eens hard mag. Ik vind het zonde. Trap die rembanaal nou in en... Eh, nou, daarna mag je mijn gast geven als je voorbij bent. Wij gaan lekker verder met eh, de Ultimate Casanova. Ah nee, Ultimate Canos. Dit is Casanova. Moomaton Remix op ZFM Beachmasters. Welkom to your weekend. En we zijn pas net begonnen. Aflevering 26. Vrijdag 20 mei. zfm-live.nl. Of eh, maak gebruik van de app. Die kan je gewoon vinden in de App Store. ZFM Zandvoort en dan livestream. En voor Iron is dit programma gewoon nieuw, want hij is er nooit op de vrijdag geweest nog. Nee, nee. Maar dat moet eigenlijk wel weer verandering gebracht worden. Want eh, ja, we hebben natuurlijk vrijdag, zoals je eh, iedereen al weet, behalve jij. Vrijdag is het uh, ZFM Beachmasters Welcome to the Weekend. Maar eh, ja, daar ben je allemaal niet gewend. Want jij bent de nooit geweest. Je eerste vrijdag show van ons. Ja, gezellig. We zijn hier voor met z'n tweetjes. Misschien komen er wel meer mensen. We weten het nog niet zeker. We zien het allemaal wel. Maar eh, vrijdag hebben we in ieder geval wat vaste dingetjes. Zoals de Guilty Pleasure. Die is in handen van mij. En we hebben natuurlijk normaal het plaatje van de week. Maar eh, vorige week was het ook een chaos hier. Was Quintenjarig. DJ dit, zus, zo en zo. Hebben we er geen tijd voor gehad. Dus dat betekent dat we vorige week geen plaatje van de week hadden. En dat het deze week dus ook niet de herhaling van vorige week kan draaien. Ja. Ja, dat wordt een beetje moeilijk als ik geen plaatje had. Dus dat scheelt. Hey, ik heb deze week een ik er eentje eh, uitgekozen. Volgens mij vond jij hem ook wel lekker. Ja, ik denk het wel. Ja, je hebt net toch meegeluisterd? Of zit je helemaal in dromenland van je vriendin? Oh. Nee. Nou, ik hoop dat ze niet luistert. Nee, dat luistert toch niet, hoop ik. <laughs> hoop ik, ja. We zullen ze wel even bellen, kijk of ze luistert. hey, eh, ik heb hem klaarstaan. Ik zou zeggen, zullen we hem er maar even ingooien? Ja, is goed. Hardwell, dare you. ZFM Beachmasters. Welkom to the weekend. Samen met Iron Vossen vandaag. Heb jij nou een mooi nummer? Stuur het even door via Facebook. ZFM Beachmasters. 45 You're an outlaw. Hardwell. There you, ZFM Beachmasters. Heb je ook zo'n lekkere knaller? Stuur het even door via de Facebook. ZFM Beachmasters. Of bellen van 023 57 Hardwell.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

Mike Pasner. Aangevraagd door Iron. Kwart van achter weer. Jongen, die tijd vliegt voorbij. Vind je niet dan? Meneer Volsen, vindt u niet dat de tijd voorbij vliegt? Ja. Volgens mij weet je echt een half helft nog maar wat je moet doen tegenwoordig hier. Ja, ik ben een beetje moe. Ja, je bent het ook niet meer zo gewend hier. Jawel. Oh, dat, dat mensen moe zijn, dat ken ik. Dat krijg ik de hele dag door. Ja. Maar iedereen is moe tegenwoordig. Het is ook zo zwaar leven. hey, eh, luister, ik heb wat evenement voor jou. Zaterdag om te beginnen gaan we natuurlijk lekker met z'n allen naar Buursclub vroeger Bloemendalenzee. Maar daar is namelijk Baco en Bitches. Baco en Bitches, ja, drank en eh, ja, die andere gebeuren. hey, eh, hoe wil je daar komen? Nou, je kan er komen met de bus, auto, fietsen. als je te dronken bent, rol je lekker zeeweg over, je bent er zo. Maar in ieder geval, Beachclub vroeger, zeeweg 83, Bloemendalenzee hey, eh, wil jij daar naartoe? Kijk dan even op de site www.beatclubvroeger.nl of uh, Kaarten zijn te koop via Ticketscript of gewoon op de site van beatclubvroeger.nl. Hey, eh, we hebben ook nog een, een line-up en de line-up is als volgt. Op de Baco area is de Dark Raver en Outsiders. Dizas en Bruno, Freestyle Maniacs, Best D, Matsumatsu... En op de Bitches Arena, Gene, Mike S, Ruben Vitaal, Spider, Chris Scott en Emu Roche. En eh, volgens mij heb jij nog een evenementje voor eh, die zondag. En dat is natuurlijk op. Ook op Bloemendaal, hè? Ja, zondag 22 mei 2016 van 5 tot 12 uur. Uh, ja, op Bloemendaal aan Zee. De ticketverkoop. Via Ticketscript. Via Ticketscript. leeftijd 21 plus. Dresscode summer chic. Oké, dus je moet er nog chic naartoe ook. Ja, en voor kaarten kijkt u op bloemendelbeach.com. Nou, dat is mooi. Ik eh, ga er totaal niet naartoe, dus dat scheelt. <laughs> ik ga hier liever naar vroeger, want daar hebben ze ook wel een dikke line-up voor zondag. En op zondag natuurlijk 22 mei hetzelfde. Begint het om 5 uur en het zal om 12 uur middernacht eindigen. Beachclub vroeger, Zeeweg 83, Bloemendaal aan Zee. En jij eh, wil je daar nou naartoe? Je kan natuurlijk kaartjes bemachtigen en die zijn 15 euro, exclusief free, via Ticketshop of via www.beachclubvroeger.nl. En eh, wat voor muziek draaien? We draaien hip-hop, dancehall, afro house, electric, club en Latin. Leeftijd 18 plus. En we hebben natuurlijk ook weer een dikke line-up. En de line-up ligt dit keer in handen van Ronnie Flex. SBMG, Biggie, Sam Balance, Mr. Wonder, Tapijt, NBA, Bad Guys, Natafli, Ramana, Nicky Bizzle, Juxje, Perre, Riley Scott, Kina, J Junior, MC Nightwar, Elton Jonathan en MC Jira D. Kaarten zijn natuurlijk koop via Tixwip.nl.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 距离。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 met En voor je Ali Steinfield met Rock Body. Why can't we be like that? Wish we could be En zo het ene laatste nummer van het eh, ja, eerste uur. Hey, ik heb een verzoeknummertje binnen gehad, Jeroen. Oh, van wie? Ja, Mr. Flotska. Nee, Mr. Kapolska en Teske. Ken je die? Ja, die ken ik. Die heb ik gehoord. Meneer? Ja, ik ging eh, crossen in de kuil. En uh, toen hoorde ik hem op slammen. hè. Mr. Polska, Teske samen. Powered by Bros van de Beats. Je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters. Welkom to your weekend. Het station waar alles mag. En het langst bestaande radiostation, ZFM Zandvoort. Dit is Mr. Polska. Eh, dit, was uh, eh, Mr. Polska met Tesca met uh, Samen. Dit was een zoeknummertje van Jonas. moet ik namen gaan noemen vandaag? Ja, dat is toch wel leuk. Dit was een beetje van Dominique. En dit is alweer het, ja, het eerste en het laatste uur. <laughs> nee. Eerst en laatste uur. We gaan gewoon nog verder worden natuurlijk. Niet te vergeten. Maar we gaan eruit met Z. En Alu Blake met Man. En dan zijn we bij jullie terug na het nieuws en het weer. Want er zijn geen reclames.